Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De regering van Maleisië denkt erover na om een nieuw onderzoek te starten naar vlucht MH370. Volgende week is het alweer 10 jaar geleden dat het vliegtuig van Malaysia Airlines verdween. Het is nog altijd een mysterie wat er is gebeurd. Er zijn uiteindelijk wat brokstukken aangespoeld, maar het wrak en de inzittenden zijn nooit gevonden. Een Amerikaans bedrijf heeft een nieuwe zoekpoging aangeboden aan Maleisië. Ze zeggen nieuwe informatie te hebben over de locatie van het wrak. Maleisië hoeft alleen te betalen als ze het vliegtuig ook echt vinden. Er is iemand opgepakt voor een ongeluk op de A4 vanochtend bij Rijswijk. Het gaat om een man van 36 uit Spanje. Na het ongeluk zou hij er te voet vandoor zijn gegaan. De politie begon een klopjacht en ging met een helikopter en een speurhond op zoek. Uiteindelijk werd hij gevonden in Rotterdam. Bij het ongeluk kwamen twee auto's met elkaar in botsing. De bestuurder van de andere auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. We weten niet hoe het nu met hem gaat. Ons land gaat een keer verrast worden door een grote natuurbrandramp, zeggen experts. En daarom moeten er maatregelen komen. Om te zorgen dat wij voorbereid zijn op zo'n ramp of zo'n ramp kunnen afwenden. Vuur wordt steeds extremer, branden worden steeds extremer. Ons land is niet goed voorbereid, zegt ze... omdat de overheid 30 jaar geleden is gestopt met het bijhouden van gegevens over natuurbranden. Het kabinet denkt erover na om daar weer mee te beginnen. De topper tussen PSV en Feyenoord is afgelopen. Het was weer een spektakel geworden. Onze sportcommentator Arno Vermeulen vat de wedstrijd voor je samen in 10 seconden. 2-2. PSV de eerste helft de beste. Feyenoord vooral het eerste deel van de tweede helft de beste. We hebben alles gezien Arman. man. We hebben de bal op de paal gezien. We hebben de omwentelingen gezien van 1-0 naar 2-1 naar 2-2. Wij hebben niks te mopperen. Het gat tussen PSV en Feyenoord blijft 10 punten op de ranglijst. Er kwamen vandaag ook meer ploegen in actie. Herenveen won van PEC en Ajax van FC Utrecht. Nu speelt Fortuna tegen Excelsior en later vanavond Heracles tegen Almere. Dan het weer, dat doen ze onder een eh, heldere avondhemel. Het blijft namelijk droog en koelt af naar zo'n 9 graden.